Clemens Peters met het NOS-journaal. Bijna vakantiehuisjes wordt niet goed schoongehouden, heeft de Consumentenbond onderzocht. De bond vond in de 30 onderzochte huisjes niet alleen stof en schimmel... maar ook bloedresten, urine en andere lichaamsvloeistoffen. Vijf jaar geleden deed de bond ook onderzoek... maar de situatie is sindsdien niet verbeterd, is de conclusie. Waarschijnlijk wordt morgen de eerste marathon op natuurijs verreden. De KNSB hoopt vandaag nog bekend te maken waar dat gaat gebeuren en hoe laat. De vier ijsclubs die in de race zijn om de eerste wedstrijd te kunnen organiseren... zijn die van Arnhem, Veenoord, Haaksbergen en Noordlaren. Er is een ijslaag van minimaal 3 centimeter voor nodig. De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar met 2,5 heeft het CBS uitgerekend. Met name de onroerende zaakbelasting gaat flink omhoog... en dat komt doordat de huizenprijzen de afgelopen tijd omhoog zijn geschoten. De afval- en reinigingsheffingen stijgen dit jaar niet of dalen zelfs. In totaal heffen de gemeenten voor bijna 10 miljard euro. Bij de aardbeving van gisteren in Papua-Nieuw-Guinea zijn mogelijk tientallen doden gevallen. En ook zouden er honderden gewonden zijn. De beving had een kracht van 7,5. De stroom in het gebied is uitgevallen en ook het vliegverkeer ligt bijna stil door een beschadigde start- en landingsbaan. De jongen van 17 die sinds vorige week zondag werd vermist is gisteravond doodgevonden. Hij lag in het water in de Haagse wijk Ipenburg. Daar was Orlando Boldewijn ook voor het laatst gezien nadat hij via een dating-app met twee mannen had afgesproken. Waaraan die is overleden is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met een misdrijf. Twee verstekelingen die met een vliegtuig van Ecuador naar New York probeerden te komen... zijn van het landingsgestel gevallen bij het opstijgen. Ze hebben het niet overleefd. Het vliegveld in de kuststad Guayaquil werd enkele uren afgesloten... om de twee lichamen van de start- en landingsbaan te halen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af... en vooral in het noorden is de kans op een sneeuwbui. Maxima vandaag rond min 1 graad. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files vanochtend in de Randstad. Alleen op de A20, Gouda ook van Holland, is een ongeluk gebeurd bij het Ketelplein. Daar kun je niet rechtstreeks de A4 op naar Den Haag. Op de A27 lijkt iets aan de hand, want van Breda naar Utrecht is het vastgelopen tussen Knoop het Gorkum en Lexmond.